Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse geheim dat opkomt voor scholieren. De leerlingen zouden vooral op scholen zitten die ze vooraf een prestatiecontract lieten tekenen. Daarin staan bepaalde eisen waar de scholieren aan moeten voldoen. Maar volgens het LAX mag dat niet van de wet. Ze hebben voor acht scholieren geregeld dat ze alsnog gewoon eindexamen mogen doen. De eindexamens beginnen op 11 mei. De Britse premier Cameron is de winnaar van het laatste tv-optreden voor de verkiezingen in Groot-Brittannië. 44% van de stemmers vond hem beter dan zijn voornaamste uitdager, Ed Miliband. De twee beantwoorden vragen uit het publiek. Cameron, de leider van de conservatieven, werd onder meer minutenlang ondervraagd over het EU-referendum dat hij de Britten heeft beloofd als hij wordt herkozen. Donderdag mogen de Britten naar de stembus. En na elf jaar is er een einde gekomen aan het avontuur van NASA-zonde Messenger. Nadat de brandstof op was, stortte hij te pletter op Mercurius. De zonde werd in 2004 gelanceerd en bereikte zeven jaar later de planeet. De verwachting was dat Messenger het daar maar een jaar zou uithouden, maar dat werden er uiteindelijk vier. De zonde heeft bijna 290.000 foto's van de kleinste planeet in ons zonnestelsel naar de aarde kunnen zenden. Daardoor werd onder meer ijs ontdekt op Mercurius. Het weer, is tussen de 2 en de 5 graden. Overdag vooral in het noorden zon, in het zuiden bewolkt, maar wel droog.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 There's something about you. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late cause you're in my blood now. There's something about you. you princess, so intelligent. Yeah. Make me wanna reapply to school for the hell of it.